terwijl ze qua leefstijl mogelijk verwesterd zijn. Dat blijkt uit antwoorden van minister Leers op Kamervragen... naar aanleiding van de zaak rond het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar. De rechtbank bepaalde onlangs dat zij voorlopig in Nederland mag blijven... onder meer omdat ze zo verwesterd is dat het in Afghanistan voor haar moeilijk wordt. Minister Leers is tegen die uitspraak in beroep gegaan. De Kamer wilde weten of er veel vergelijkbare gevallen zijn. Leers houdt er rekening mee dat de schatting van 400 meisjes nog wat aan de lage kant is. In Japan is bij de beschadigde kerncentrale van Fukushima voor het eerst een radioactieve besmetting aangetroffen in het zeewater. Volgens de beheerder van de kerncentrale zijn de concentraties van radioactief jodium en cesium erg laag. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid en het is nog niet nodig om maatregelen voor de visserij te nemen, al dus het bedrijf. Dankzij een alerte buschauffeur heeft de politie in Noord-Brabant een mogelijk zedenmisdrijf voorkomen. Tijdens een rit van Rotterdam naar Bergen op Zoom was een meisje van 12 ingestapt. Ze vroeg of er ook een jongen van 15 in de bus zat, omdat ze met hem via internet had afgesproken om te gaan zwemmen. Daarop kwam een volwassen man bij haar zitten en de chauffeur kreeg argwaan. Nadat de twee waren uitgestapt waarschuwde hij de politie. De man en het meisje waren inderdaad in het zwembad van Bergen op Zoom. De man van 37 en het meisje van 12 bleken elkaar niet te kennen. De man wordt verdacht van poging tot ontucht. In Amsterdam-West hebben dieven van bijna 30 auto's één wiel weggehaald. Waarschijnlijk is dat vannacht gebeurd. Het gaat om verschillende automerken en zowel om voor- als achterwielen. De Amsterdamse politie heeft geen idee waarom bij elke auto maar één wiel is verwijderd.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 There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday suddenly why she had to go I don't know she wouldn't say I said something wrong now I long for yesterday yesterday love was such an easy game to play place to hide away. Oh, I believe in yesterday. such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. <laughs> Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het eh, top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwen. Maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. Mhm. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles. Die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden. Want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen het gaat natuurlijk. Ja. het dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind ik, dat vind ik ook. dat vind ik ook. <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? méfie des gourmets. il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Salvatore Adamo. Die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. Abba. Uh, I have a dream. <laughs> Laat me horen daar. <laughs> Oké, okay, komt je aan. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless I dread. chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I? Tell me, dear, are you lovesome? fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. <laughs> a Wat okay. betekent wat we dat, eh, eh, nou, Joop? Vooruit. Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van de Evergreens van de mm. Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. Voor <laughs> luisteraars thuis, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, eh, dus- hij is een beetje, hij is een beetje, ja, zijn we een beetje te plagen hier.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 time. Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Tungsten, bastards, mobs, walkers, even Keith Tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last. See them the it out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living, loving, flip, Got to do my best to please. completely ready when you are, Shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Uh, Mike, was all this money really had to go to charity? Oh, Michael, hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, your majesty. Got yourself crying, talking, sleeping, walking, living the whole dog. Antonio Somri. Well, I feel sorry for the elephant. So here we are in the middle of a 12 inch. Just the same as a 7 inch, really, except you get 5 inches of nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's the point. So listen, listeners, we've got a quid off you for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar licks. All right, mate, this, pick this raunchy guitar. All right, I will. Oh, God! Oh, he realized he's not dead. back. Come on, guys. Ja, dat waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, het oh, <laughs> nee, nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, uh, Joop. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wiedeke van Dort, jawel. Ja. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten tempo dulu, tempo dulu in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen, zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too to mention I did what I had to do, saw it through without exemption.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 Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, in dus de Rockers, Rock Around the Clock.